8 uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump wil geen sancties instellen tegen Saudi-Arabië... ondanks de moord op de journalist Khashoggi. Trump noemt de moord verschrikkelijk, maar zegt dat het dom zou zijn... om de miljarden aan wapendeals met de Saudis in gevaar te brengen. Eerder lekte uit dat de CIA denkt dat kroonprins Bin Salman achter de moord zit. Trump zegt dat hij er misschien wel en misschien niet bij betrokken is. Trump kondigde eerder een allesomvattend rapport aan over de moord. Dat is nog niet verschenen. Het besluit om de OPCW meer macht te geven blijft gehandhaafd. De organisatie voor het verbod op chemische wapens mag sinds kort bij onderzoek naar gifgasaanvallen ook de schuldigen aanwijzen. Veel landen zijn daartegen omdat de OPCW hierdoor ook politieke invloed zou krijgen. Een voorstel om het besluit terug te draaien is gestrand op de jaarlijkse conferentie van de organisatie. De uitbreiding van het onderzoek is van groot belang voor de OPCW. Volgend jaar gaat een onderzoeksteam onderzoek doen in Syrië naar gifgasaanvallen. Bij een steekincident in Veghel is een dode gevallen. Een andere man raakte gewond en is in het ziekenhuis aangehouden als verdachte. De twee zouden ruzie hebben gehad in hun woning. De straat is afgezet voor politieonderzoek. Het overleden slachtoffer kon door ambulancemedewerkers ter plekke niet meer worden gered. Wie de twee mannen zijn en wat er is gebeurd in de woning is nog onbekend. En de eigenaar van een Spaans bungee-junkbedrijf... heeft een jaar celstraf gekregen voor de dood van een Nederlands meisje in 2015. Ook moet hij haar ouders 140.000 euro schadevergoeding betalen. Het ongeluk gebeurde op een viaduct van een snelweg in het noorden van Spanje. Lokale autoriteiten hadden geen toestemming gegeven om op die plek te bungee-jumpen. Het slachtoffer van 17 kwam om toen ze sprong terwijl ze nog niet goed vast zat. Ze stortte 40 meter de diepte in. En dan het weer. Een gebied met regen en soms wat natte sneeuw trekt over het oosten en het noorden van het land. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond het vriespunt waardoor het glad kan worden.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 with the sickness. changes van Disturbed gaan we eh, naar Limp Biscuit. Ook al enige tijd eh, bezig in de eh, ja, rockwereld, moet ik eigenlijk zeggen. En ook zij maken gebruik van de zogenaamde groove metal. Van het album Chocolate Starfish en the Hot Dog Flavored Water is hier Rollin' the Air Vehicle.